Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. 20 Syriërs zijn vrijwillig teruggekeerd naar hun thuisland. Dat zegt asielminister Faber. Volgende week gaan er nog eens 20 Syriërs terug. Syriërs die terug willen, die kunnen in totaal 900 euro aan contant geld krijgen. En bij de terugkeer krijgen ze hulp van de overheid. Er liggen nu in totaal 160 aanvragen voor terugkeer naar Syrië. Asielminister Faber denkt dat dat er nog meer worden. Er bestaat een kans dat drugscrimineel Bolle Jos door Sierra Leone uitgeleverd gaat worden aan Nederland. Volgens justitieminister Van Wil lopen daar nu gesprekken over. Maar volgens hem moet er wel voorzichtig te werk worden gegaan. Dat je ook moet kijken naar wat is nou de beste weg om, om zo iemand te pakken. We hebben natuurlijk eerder in Turkije eh, is hij aangehouden, heeft hij vastgezeten. En heeft hij zichzelf daar toch, ondanks het rechtshulpzoek wat er was gedaan, eh, eh, heeft hij weten te ontkomen. Eh, dus dit is, dit is niet de eerste de beste crimineel die we hier proberen te pakken. Vorige week werd bekend dat Bollejos in Sierra Leone is. Hij werd daar op een video gespot met de president van het land. Het is niet bekend of Bollejos nog steeds in Sierra Leone is of inmiddels is gevlucht. De Noorse politie heeft gisteravond een schip in beslag genomen... dat betrokken zou zijn bij het beschadigen van een kabel in de Oostzee. Het schip wordt ervan verdacht schade te hebben aangericht aan een glasvezelkabel tussen Letland en Zweden. Maandag nam Zweden al een ander schip in beslag dat ook mogelijk betrokken was bij de sabotage. En Feyenoord en PSV zijn voor de tussenronde in de Champions League gekoppeld aan Italiaanse tegenstanders. PSV moet tegen Juventus en Feyenoord tegen AC Milan. Er was een kans dat beide Nederlandse clubs tegen elkaar hadden gemoeten. Maar PSV-trainer Peter Bos is er nu niet echt blij van geworden. We wisten dat het een van die twee zou worden. Eh, beide heb ik al van gezegd misschien minder leuk. Feyenoord omdat het een Nederlandse club is. En, en Juventus omdat we er al tegen gespeeld hebben in deze campagne. Neem niet weg dat het natuurlijk een grote club is. En dat het fijn is dat we buiten dat we uitspelen... ook nu eh, thuis tegen ze kunnen spelen. Heb ik nog het weer voor je. Vanavond en vannacht wordt het flink koud. Gaat het op veel plekken licht vriezen.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 Het oponthoud is daar een kwartier. 10 minuten vertraging op de A10, de ring van Amsterdam op de ring Zuid... tussen Amsterdam de Baarsjes en Knappend Amstel. En op de N201 Hoofddorp Hilversum bij Meidrecht is de vertraging ook 10 minuten.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 Minister Van Weel van Justitie zegt dat er contact is met Sierra Leone... over mogelijke uitlevering van drugscrimineel Bolle Jos L. De autoriteiten van Sierra Leone staan volgens de minister positief tegenover uitlevering. En minister Matlener blijft bij zijn plan voor 15% minder geluidshinder op Schiphol. De Tweede Kamer wil dit jaar naar 17%. Matlener wil Schiphol niet verder laten krimpen. Het weer vannacht een paar graden vorst. Morgen eerst bewolking en mistig, later wat zon en het wordt morgen een about rain? What about all the things that you said we were to gain?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 Een steek, pijn. Denk goed na welke kant je staat. Denk niet wit, denk niet zwart, denk niet zwart. de straat, op weg naar het plein. Een taxi, het is te laat, het is voorbij. er bloed op de achterbank van de werkelijkheid.